Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. In Zuid-Afrika is een nieuwe coronavariant ontdekt. Wetenschappers maken zich zorgen. Het aantal besmettingen in Zuid-Afrika stijgt snel... en dat zou kunnen komen door deze nieuwe variant. Het Verenigd Koninkrijk laat voor de zekerheid geen enkel vliegtuig meer landen uit Zuid-Afrika... en nog een paar andere Afrikaanse landen. Israël laat alleen nog Israëliërs toe die terugkomen uit Zuid-Afrika. En ook in Nederland wordt vandaag besproken of we zo'n vliegverbod invoeren. In Doetinchem is een inbreker ingereden op agenten. De man werd op heterdaad betrapt op een bouwplaats, maar ging er gauw vandoor. Hij reed in op een groepje agenten die waarschuwingsschoten losten. De auto vloog later uit de bocht en sloeg over de kop. De man raakte gewond en ligt in het ziekenhuis, zegt de politie. Nou, hij is formeel aangehouden natuurlijk voor eh, in ieder geval een diefstal. Maar ook, dat, eh, dat is natuurlijk toch wel een vrij ernstig incident. Eh, voorlopig wordt hij verdacht van poging doorslagen in ieder geval op meerdere politieagenten. Er worden vandaag weer coronaknopen doorgehakt. Het lijkt erop dat alle scholen open blijven en kroegen, theaters en niet-essentiële winkels en culturele instellingen om vijf uur s middags dicht moeten. Gisteren is er urenlang over gepraat, maar vanavond op de persconferentie horen we pas echt wat er is besloten. Bruiloften en bedrijfsborrels. Bij veel cateraars staat de afbeltelefoon roodgloeiend. Door de nieuwe coronaregels en de oplopende besmettingscijfers... zien sommige mensen een gezamenlijk etentje niet meer zitten. Merkt ook kok Floris uit Klarenbeek. Maakt het wel erg onzeker, ja. Je weet niet hoe het volgende week kan zijn. Elke dag is eh, wat dat betreft anders. Zeker voor een, eh, voor een horecaondernemer. Om er toch nog wat van te maken, kijkt hij vast een maand vooruit. Dan is het kerst en dus heeft hij een maaltijdbox voor thuis bedacht. Die kerstbox houdt in dat... Eh, het gemak wat wij normaal gesproken aan u geven in een restaurant als u uit eten gaat, dat u dat gemakkelijk eh, thuis kunt maken. Inclusief instructies en, eh, en zelfs een eh, Spotify playlist erbij. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Alleen in het oosten kan een bui vallen. Vanmiddag en vanavond gaat het op meer plekken regenen. En daar kan ook wat natte sneeuw bij zitten. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB.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 so deep that you speak your mind, you put others straight to sleep. wasn't you 泪眼。 better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurt. just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. won't come soon We'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together Your story gonna change Just wait for better days You've seen too much of pain Now you don't even know That your story's gonna change Just wait for better days I promise you I won't let go I know you've been hurting Waiting on a train that just won't come this song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together.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 dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vergadert vandaag over een nieuwe Zuid-Afrikaanse coronavariant... die mogelijk extra besmettelijk is. Israël en het Verenigd Koninkrijk hebben voor mensen uit een aantal Afrikaanse landen al reisbeperkingen ingesteld. In Doetinchem hebben agenten waarschuwingsschoten gelost toen een vermoedelijke dief op hen inreed. Na een achtervolging kon de man alsnog worden gearresteerd. En de voormalig baas van het Braziliaans Olympisch Comité is veroordeeld tot ruim 30 jaar cel. Hij speelde een belangrijke rol bij het kopen van stemmen om de Olympische Spelen van 2016 naar Rio de Janeiro te halen. Het weer nog, eerst droog, in de middag regen en in het oosten en zuidoosten ook kans op natte sneeuw. Het wordt vandaag zo'n 6 graden.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 learner And you were the heart stopper But this I never could have guessed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 als op mijn oren. Zaan zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal. De lente brengt van overal. Een liedje en een wonderen melodietje. En een ander berg een liedje. Al die pracht van het heelal. Die horen. Jouw jubelen door het de lente brengt er overal. Mietje, met het andere melodietje, en een ander erg een bietje, al die pracht van het heelal.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 But now